FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Nigeriaan die gisteren een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... stond niet op de zwarte passagierslijst van de Verenigde Staten. Wel komt zijn naam voor in een Amerikaanse databank van terreurverdachten. Dat zegt de vicevoorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Binnenlandse Veiligheid omdat de Nigeriaan niet op de zogenoemde no-fly-list stond... kon hij een geldig visum krijgen om de Verenigde Staten binnen te komen. Nigeriaanse media melden dat de 23-jarige verdachte de zoon is van een Nigeriaanse oud-minister en oud-bankier. De vader heeft in Nigeria contact opgenomen met de autoriteiten. De Nigeriaanse verdachte vloog gisteren met een toestel van Northwest Delta van Schiphol naar Detroit. Vlak voor de landing probeerde hij een aanslag te plegen met een substantie die hij op zijn bovenbeen had bevestigd. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is de man op Schiphol volgens de veiligheidsvoorschriften gecontroleerd. Aanhangers van de Iraanse oppositieleider Mousavi zijn in Teheran geslaagd geraakt met de politie. Volgens ooggetuigen roepen de demonstranten leuzen als dood aan de dictator. Oppositieaanhangers melden dat de oproerpolitie reageerde met traangas en in de lucht heeft geschoten om hen te verdrijven. De Iraanse politie dreigt de betogingen met harde hand neer te slaan. De spanningen in Iran zijn de afgelopen week opgelopen na de dood van de dissidente geestelijke Ayatollah Montazeri. Na zijn begrafenis in de stad Qom braken er rellen uit en ook in andere steden in Iran kwamen tot botsingen. In Parijs is Yves Rocher overleden, de oprichter van het gelijknamige schoonheidsbedrijf. Het bedrijf Yves Rocher, dat in 1959 werd opgericht, is actief in meer dan 80 landen en heeft een jaaromzet van ruim 2 miljard euro. Bij de winkels en het internetbedrijf werken meer dan 13.000 mensen. Yves Rocher is 79 jaar geworden.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 Onder de kerstboom. Dit is de Winterse 50. 22. ZFM. overzicht van de nummers 30 tot en met 21. 30. 29. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so.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 I wish I could have known. leave love and love alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted.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 Dit is de Winterse 50.